uur. Kasper Meijer met het NOS Journaal. Het wereldwijde aantal doden als gevolg van het coronavirus is de 200.000 gepasseerd. Dat melden de Amerikaanse Johns Hopkins Universiteit en het persbureau Reuters. De VS, Spanje en Italië tellen meer dan de helft van de sterfgevallen. Voor alle cijfers geldt dat ze een vertekend beeld geven... omdat de cijfers overal anders worden berekend en nergens compleet zijn. De lockdown in Spanje wordt licht versoepeld. Premier Sanchez zei vanavond dat Spanjaarden volgende week zaterdag weer naar buiten mogen om te sporten of te bewegen. Voorwaarde is dat het aantal nieuwe coronabesmettingen blijft dalen. De Nederlandse overheid heeft op dit moment 130 miljoen mondmaskers in bestelling. Daarmee zal het tekort aan beschermende middelen in onder meer verpleeghuizen en de thuiszorg snel minder worden, verwacht het ministerie van Volksgezondheid. Het ministerie denkt dat er per week ruim 12 miljoen mondkapjes nodig zijn. Nu komen er al dagelijks miljoenen exemplaren binnen uit Azië. Of en wanneer alle 130 miljoen maskers beschikbaar zijn, kan het ministerie niet zeggen. De Britse regering overlegt met sportbonden en medische experts over het hervatten van sportcompetities. Daarbij heeft de Premier League de hoogste prioriteit. Bronnen zeggen tegen Sky News dat de belangrijkste Engelse voetbalcompetitie mogelijk over enkele weken wordt hervat zonder publiek. In Puttershoek in Zuid-Holland is een man van 70 die zijn hond uitliet zwaar mishandeld. Volgens de politie werd hij uitgescholden door een groep jongeren. Toen hij zei dat ze normaal moesten doen, werd hij aangevallen, zegt de politie. De man hield er onder meer een gebroken oogkas aan over. Het weer vannacht brede opklaringen. Het koelt af naar 1 tot 4 graden. Morgen in het noorden bewolkt, maar verder zonnig. Het wordt 14 tot 19 graden. Op de Wadden iets frisser. Op Koningsdag vrij zonnig, maar soms wolken. Het wordt dan een graad of 20.